Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Nu op Radio 501. Radio 501 Blues on Sunday. Met Rogier van Diesveld. It's time for uh, Radio 501 Blues on Sunday. And of course, I'm with you till 10 p.m. with the finest blues you never heard. And I have new blues music for you in the next two hours, so still be with us. Hartelijk welkom bij een nieuwe Blues on Sunday tot 10 uur vanavond. Eh, het is eh, op dit moment eh, tijden van het jaar, dat heb ik vorige week ook al even genoemd. Het is de tijd van het jaar dat er veel nieuw werk wordt uitgebracht. Ik eh, ben eh, vanmiddag eh, nog even bij het Blues Festival geweest in Alkmaar. En daar hoorde ik ook alweer hele mooie nieuwe nummers. Die nog op de plaat gezet moeten worden. Ehm, nou, ik weet dat de Sidekicks druk bezig zijn met de nieuwe CD. Uh, die heeft net een nieuw album uitgebracht. Nou, daar draait ik natuurlijk vanavond ook wat van. AJ Plug, vroeger was dat AJ and the Wild Grooves. En nu onder de naam AJ Plug. En eh, die komt ook met een nieuw album. En die wordt op 22 oktober gepresenteerd. En volgens mij zijn de eerste exemplaren al van de persen gevallen. En ik zit te wachten op eh, een hele verse track die ik zou kunnen draaien in Blues on Sunday. Ik hoop volgende week. Um, de J.J. Sharp Band, die heb ik vanmiddag nog eh, gesproken. Die is druk bezig met, eh, met een nieuw album. En volgende week eh, dan eh, heb ik daar eventjes wat meer aandacht voor. Het duo Homeless heeft ook nieuw werk. En daar draai ik ook wat van. Philby's Freedom. Die heeft vorige week het nieuwe album uitgebracht. En het heet Memphis Moon. En dat album, dat komt natuurlijk ook langs in deze Blues on Sunday vanavond. De Dynamite Blues Band, die heeft ook een gloednieuw album. Die hebben ze mij al toegestuurd. En vorige week heb ik al werk van ze gedraaid. Maar vanavond heb ik eh, natuurlijk ook weer van hun een paar mooie tracks. Vanavond heb ik dus nieuw werk en voor de rest moet je maar even gaan luisteren wat er vanavond allemaal weer langskomt. Blijf bij, want het is nu tijd voor muziek. Are you ready for the blues? We gaan beginnen met het eerste nummer. Ik heb hier net als vorige week de gloednieuwe CD van de Nederlandse band Dynamite Blues Band. En daar ga ik ook mee openen. En dat album dat heet Kill Me With Your Love. En van het nieuwe album hoor je nu Two Sides. baby. But you don't care about the truth. Two sides to the story, honey. So I will fake it just for you. Johnson, Black Café at Sunrise. Oftewel koffie in de ochtend. Hey, I'm a lucky man. All my dreams came true. I just bought a brand new used Cadillac. Gonna drive it all over town. Gonna stay up late. Gonna have some fun. I just bought a brand new used Cadillac. Baby, baby, baby, don't you wanna go to the picture show? Honey, don't stay home on Saturday night. Well, guess I'm good and tucking sweet. Got plenty of room in that bed. Black Coffee at Sunrise van zijn album Blues Thunder. En dat is zijn laatste album, zover ik weet. Of nieuwste album, moet ik zeggen. What is Wrong With You van Bobo Davis van het album Old School uit 2015. zijn druk bezig eh, om na 10 uur te komen met Blues on Sunday vanavond. ik hoop dat het nog heel lang duurt, want we hebben nog hele mooie muziek. Zoals deze, Buddy Willington samen met Dr. Wu en Friends uit Texas. Brian's Irving Road. His troubled life was out of control. There was death and destruction in just the blink of an eye. What a shame that one man's anger changed so many lives. He must have been crazy. I guess we'll never, never know why he took my father's life. accident, a loved one lost their life. Lawyers standing in line, if I sign that fool will pay. must have been God's will. While friends with good intentions tell me they know just how I feel. When I'm feeling down, I can hear my mother say, Sunday's in a better place, and we'll meet again on Judgment Day. You can take a man's life, but you can't take his soul. His spirit lives on and on. is die het langst bij John Mill heeft gespeeld in de Blues Breakers. Ik geloof 15 eh, jaar zelfs. Eh, hij is voor zichzelf begonnen toen eh, John Mill 75 werd als goed is. Dus dat is ook weer een tijdje terug, want hij is inmiddels 83. Ain't No Rhythm, Schipper en Landa. on the cat The toast gets burned and your pen's still wet When there ain't no rhythm, there ain't no rhyme at all When there ain't no rhythm, there ain't no rhyme at all When the working week is done, sweet home's finally dead. There's your white mother sitting in your favorite chair They already made up what to do that night They wanna watch your stupid movie and you don't feel right When there ain't no rhythm, there ain't no When there ain't no rhythm, there ain't no rhyme at all And that's a fact in your blood. Your wife can read the map, so you drive far to far. You get a flat tire and the spare wheel's gone. When there ain't no rhythm, there ain't no rhyme at all. When there ain't no rhythm, there ain't no rhyme at all. When there ain't no rhythm, there ain't no rhyme at all. That's a fact. Dus, eh, schijnt eh, dit duo uit elkaar te zijn eh, en zijn andere wegen gaan bewandelen. Maar dit is een mooi nummer, het Ain't No Rhythm. Philby's Freedom, het nieuwe album, daar heb ik het al over gehad. Down Don't butter Me van het nieuwe album Memphis Moon. Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 5 Lane. Zo is het net hier op Radio 5 Lane met Blues on Sunday. The Guitar Guy en The Cruisers. Dat is een band uit Nederland. En daar heb ik een demo-cd van. En dit nummer heet Big Road Blues. Smeets is eh, een vrij jonge, goede gitarist. Die stel, speelt de Sterren van de Hemel. Hij zingt zelfs niet. Dat doet zijn zanger. Bluest Blue. de Dutch Blues Challenge 2014. En dat was in Nieuw-Vennep. En dat is dan eh, weer in eh, Zuid-Holland. Ja, net grens eigenlijk. Maar Noord-Holland is nog net. Nieuw-Vennep. En dat is in oktober weer. Dan ga ik ook weer even kijken naar de Blues Challenge van 2016. We gaan nu luisteren naar Trampled Underfoot, En dat is een band uit eh, Amerika. Dit nummer is Pain in My Mind uit 2013 voor het album Badlands. Lately, things don't seem the same. my heart periode dat hij... Oh nee, de, het nummer... Almost gone on my now. The Blues Came Calling uit 2014. En toen was hij nog heel erg ziek. En daar schreef hij dus ook over. Deze tekst gaat daar dus over. The Bottom of the River. Walter Trout. I went out on the river. Way outside of town. I fell into the water. The current pulled me down. It held me on the bottom, and I could not hear a sound. I was lost in muddy water, and I thought that I would drown. en ook mondharmonica, want dat kan hij ook spelen als de beste. Dat doet hij allemaal op dit eh, nummer, The Bottom of the River. J.J. Eh, uh, Sharp Band, dat is een band, een Nederlandse band die al 40 eh, jaar, tenminste de zanger, Montemonica mondharmonica speler, die timmert al 40 jaar aan de weg met diverse bands. En nu de J.J. Sharp Band en binnenkort een nieuw album en dit is een demo-album. En daarvan heb ik nu No Good Woman. break of day. last night my phone rang. She was looking for you. Regeln even tussenuit voor het nieuws. En dan kom ik in het tweede uur weer bij jullie terug. Maar we sluiten dit uur natuurlijk af met Eric Gales. En het nummer dat ik ga draaien heet Good for Something. Tot zometeen in het tweede uur. I come come too far, too far to turn back now. My Lord, as long as I got this guitar, then I'm gonna make it somehow. optimale presentatie op internet, Facebook en gedrukte media. Ook voor u als particuliere klant staan wij klaar met geboorte- of trouwkaarten en overige drukwerkproducten in kleine oplages. Je hoeft niet gek te zijn om te gek te zijn. Kijk voor meer informatie op www.creagrafica.nl of bel 0228 752 100. Nu bij McDonald's. Plofkipjes. Spaar ze allemaal. Volgevreten fatty. Blisty met zijn pijnlijke voetsweren. De oververhitte puffy. En natuurlijk kreupele krippel.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 This is the second hour of Radio 5 on Blues on Sunday. I'll be in your radio till 10 p.m. Central European Standard Time. So stay with us for the finest blues you never heard. Welkom terug in het tweede uur van deze Blues on Sunday. En ik ben er natuurlijk weer vanavond tot 10 uur. En in het eerste uur hoorde je al eh, nieuwe muziek langskomen. En dat gaat in het komende uur natuurlijk ook gebeuren. Ik heb eh, hele mooie eh, cd's hier weer liggen van allerlei bands. mooie nieuwe cd's. Ik kan niet alles draaien, maar ik heb wel bijvoorbeeld een nieuw werk van Lucky Peterson. En van de Dynamite Blues Band natuurlijk. En ook van, even op mijn lijstje kijken hoor, Fubies, Freedom en Barrelhouse en de Silver Dimes. En eh, Blues Fellers hebben ook eh, laatst nog een nieuw album uitgebracht. Die Sharp Band, die heb je ook gehoord, die eh, heeft een demo naar me opgestuurd. En dat komt binnenkort op de plaat. Nou ja, er is een heleboel te vertellen. en ook een heleboel te beluisteren natuurlijk. Nou, de Dynamite eh, Blues Band eh, waar ik het net over had, die heb je dus net gehoord. Want ik ben dit twee uur begonnen met nieuwe muziek van de Dynamite Blues Band. En dat is getiteld Too Busy. En dat is afkomstig van het album Kill Me With You Love, dat begin september uitkwam. Er is nu tijd voor de tweede plaat van de twee uur en dat is muziek van Philby's Freedom. Deze band won vorig jaar de Dutch Blues Challenge en heeft daarna meegedaan in Memphis. Eh, voor de Blues Challenge eh, in eh, Memphis. En dat verklaart ook de naam van het album. Dat heet namelijk Memphis Moon. En dat is een beetje geïnspireerd op het bezoek aan Memphis. Vorige week kwam dit nieuwe album uit. Precies, even kijken. Vorige week zondagavond was dat. En ik heb hier een, een nummer van dat album. En dat heet Sunday Morning. Radio 501 Blues on Sunday. Sunday morning, I opened up my eyes. You lying next to me, baby, then I realize so much love. It's plain to see. There's nowhere else I would rather be. Sunday morning looking out my window. Spring is calling, it's got so much to show for. Sunday morning, I open up my eyes. You're lying next to me, baby, Then I realize. So much love I so plain to see. There's nowhere else I would rather be. die komen uit het oosten van het land. Die komen uit de omgeving van Zwolle. Daar hebben ze ook eh, deze opname gemaakt. Dit nummer heet Lay It On Me. Blues Fellas. En eh, nu de tijd voor de Silver Dimes. Het nummer heet Black Water Roll en het komt van No Cure, No Pain. komen bij Barrel House, eh, bij het nieuwe album van Barrel House. En van het album heb ik hier voor jullie Walk That Road. album van Barrelhouse. Als je dat nog niet wist, ga dan in ieder geval naar je platenlaar en eh, bestel hem. En beluister hem van eh, het begin tot het eind. Want het is een erg mooi album geworden. Uh, Ronnie Ola en de Broadcasters die hebben ook een nieuw album uitgebracht. En van het nieuwe album is dit Kiss Mans. Call it Kiss to be coincidence if you wanna. En dat eh, ook op zijn nieuwe album Maxwell Street. Maxwell Street moet ik zeggen. Uit 2016. Hij speelt gitaar, maar hij heeft altijd andere zangers of zangeressen erbij. Want zelf zingt hij niet. Eh, we gaan naar Friesland en daar komt het eh, duo Homeless vandaan. Van hen heb ik Going Down Slow. Dat is ook gloednieuw. Erg lekker om naar te luisteren. Ga er even voor zitten. The only next train running south. Look for my coach coming home. The only next train running south. Look for my coach coming. see my body. The only thing is doing more. Hou dit duo in de gaten. Homeless uit Friesland. Eh, gitaar, uh, mondharmonica en zang. Prachtig. Eh, Wasting My Time van Lucky Peterson van zijn nieuwe album ook net op de markt. En als ik even speak, ik zal even spieken. Het album dat heet A Long and Nights voor de liefhebbers die dit album willen gaan bestellen. Lucky Peterson. I've been loving you a more than I should. Out of all my loving of you, don't you know it ain't doing me no good. You won't give me no action on your main line. give me the feeling like I, am wasting my time. Wasting my time, baby. Girl, and I'm going out of my mind. Well, I guess I could quit you and try me somebody new. But what good is gonna do me, baby, if I can't forget about you, girl? The girl that I picked, the one I want real bad. That's why it makes me so doggone mad. Wasting my time, baby. Girl, you got me going out of my mind. Now come here, guitar. What? Wasting My Time van het album Long Nights uit 2016. En Lucky Peterson is ook al niet meer de jongste onder ons. Die gaat ook alweer een heel tijdje mee. Wie nog wel jong zijn, dat zijn natuurlijk de Damned and Dirty van het album Hoodoo Down, The Golden Stairs. and death then spoke. one, Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 5 Play. Dat is zo en we zijn tot 10 uur. Dit is Michael Harrison. Gonna leave this town. Where things are going, I don't know. Keep on trying, or get up and go. All the good times that we had, I think about it just makes me sad. Too soon old and too late smart. Rather die of cancer than a broken heart. I gotta leave this town. My smile's upside down. Don't want no permanent frown. Gotta leave this town. going up and wages are down. Nothing new in the whole damn town. Now I'm getting on the highway and I'm on my way. Won't be hanging around for one more day. Haven't had so much trouble since I don't know when. Ain't coming back and try this again. Gotta leave this town. My smile's upside down permanent frown. Gotta leave this town. deze stad uit. Gonna Leave This Town, Michael Harrison. Van het eh, album eh, eh, Still... Nee, even kijken hoor. het, even kijken. Why I Sing the Blues, zo is het, uit 2012. Hij is alweer vier jaar oud, maar een erg mooi nummer. Komen we bij Matt Walglade en Paolo Fuji. En die hebben Nothing But Love op de plaat gezet. Is gloednieuw, 2016. pocket, razor in your hand, looking for your woman with another man. It ain't nothing but love. It ain't nothing but love. It ain't nothing but love. Make you talk that way. Well, I want you, baby, before we get to town. Ain't had nothing since God knows when. It ain't nothing but love. It ain't nothing but love. It ain't nothing but love. Make you talk. allemaal tot 10 uur nog heel eventjes te gaan. Dus we gaan naar eh, Richie Dave Porter, When I Get Back Home. Cause I left my woman And now I'm all alone My woman kept pushing Pushing me far away Now I pour another drink Think this blues is here to stay Never did I think that We would part Never did I think that should break my heart. Never did I think that we would part. Never did I think that should break my heart. I couldn't call my woman, she don't like it that way. I couldn't go and visit, it would have made my day. I sing, Lord have mercy, Lord have mercy on me. She said the car is broken, it's off the road, we'll see. Never did I think that apart. Never did I think that should break my heart. Never did I think that. album heet Working Class Bluesman. When I Get Back Home is het nummer. We komen bij Blue Brew. nummer heet Time to Go. Dat is een beetje het ene laatste nummer van eh, deze Blues on Sunday op eh, Radio 501. Blue Brew stond bij ons ook op het podium. I this club in the middle of town. Played a few riffs as it all went down. lady steps up to me and talks like she knew who I was, but I told her to walk. I'm on the road four days in the road, and I believe it's time to go. I'm gonna take the next bus back to my babe, and I believe it's time to go home. I was driving in my car. I had a little break away from home very far. This crazy dude steps up to me and cries. This lady left him after they had a fight. I'm on the road four days in a row, and I believe it's time to go. I'm gonna take the next bus back to my babe, and I believe it's time to go home. time to be with the one you love. I don't care now when or why, but I believe I had enough. I'm on the road four days in the road, and I believe it's time to go. I'm gonna take the next bus back to my lady, and I believe it's time to go home. on Sunday. The finest blues you've never heard. Time is fading away. It's almost 10 p.m. over here, so this will be the end of Radio 501 Blues on Sunday for tonight. If you want airplay on Radio 501, send your tracks and info to email address rogier at radio501.nl. We zijn eh, bijna aan het eind gekomen van Blues on Sunday. En eh, volgende week eh, dan zal ik je wat meer vertellen over het bluesfestival in Alkmaar. Ik heb ook nog wat opnames gemaakt. Ehm, als je airplay wil hebben op Radio 5 Leen, dan kun je jouw bluesmuziek naar ons opsturen. En dat kan dan naar rogierradio En dat kan ook via Dropbox eh, of WeTransfer.com. Dat kan ook allemaal. Ik bedank alle muzikanten en luisteraars die mij de laatste week weer informatie en nieuwe muziek hebben toegezonden en dan nu. En dat doe ik altijd voor ik ga afsluiten. Nu eerst nog even een paar eh, huishoudelijke mededelingen van Radio 5 Lijn. Als je eh, Facebook hebt, dan kun je de Blues on Sunday Facebook page vinden met de naam eh, Radio 5 Lijn Blues on Sunday. Ga er dan even heen en klik op like, want daar houden wij van. En ik ben te vinden op Twitter en op Facebook onder de naam RVD501. Als je mij wilt volgen op Twitter, dan moet je daar even heen gaan. RVD501. En dat geldt natuurlijk ook voor Radio 501, maar dan onder de naam Radio 501. En dat weer aan elkaar geschreven. Voor de rest kun je ook eh, de hele eh, komende week weer terecht op www.radio501.nl. Iedere dag kan je daar eh, kijken. Je merkt het, Radio 501 bereikbaar als je beste vriend. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Blues on Sunday. En ik ben volgende week zondagavond weer bij jullie op de radio om 8 uur. Ik wens jullie allemaal een fijne week toe.